die lid zou zijn van een groep die bermbommen op de wegen plaatste... De staat is een nieuwe aanwijzing van de problemen die het Westen ondervindt bij de vorming van een betrouwbare politie commandant werd opgepakt in de provincie Kapisa ten noorden van de hoofdstad Kabul. De man is volgens ISAF betrokken geweest bij de opslag, distributie en plaatsing van bermbommen op de wegen. Van alle wapens die de opstandelingen in Afghanistan gebruiken, veroorzaken bermbommen de meeste doden. De politiecommandant wordt ook verdacht van omkoping en betrokkenheid bij een moord in de zomer van vorig jaar. In Oekraïne wordt vandaag gestemd voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen de huidige premier Julia Timoshenko en de pro-Russische oppositieleider Viktor Yanukovych. Zo'n 36 miljoen Oekraïners mogen hun stem uitbrengen. De stemlokalen zijn open tot 7 uur vanavond, Nederlandse tijd. De winnaar van vandaag volgt president Yushchenko op, die in de eerste ronde eerder dit jaar maar 5% van de stemmen kreeg. Yushchenko kwam in 2004 aan de macht. De afgelopen jaren werd de samenwerking tussen hem en premier Timoshenko steeds slechter en uiteindelijk was er eigenlijk nauwelijks meer sprake van eensgezindheid binnen de regering van Oekraïne. De politie heeft tijdens het dance-evenement Hard Base in, het Arnhemse Gelredoom 130 mensen aangehouden. De meeste werden opgepakt omdat ze drugs bij zich hadden. Volgens de organisatie werd het dance-evenement door zo'n 20.000 mensen bezocht. Enkele tientallen van hen moesten naar de eerste hulppost wegens alcoholproblemen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer bewolkt en hier en daar wat lichte neerslag. Later op de dag breekt in het noordoosten en het oosten de zon door. Het wordt 1 tot 4 graden. Vanaf morgen ligt de temperatuur overdag rond het vriespunt.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 Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. De big band van Count Basie mocht openen met het swingende nummer Splinky van Neil Hefti. Uitgevoerd in 1957 toen Basie beschikte over een van zijn beste orkesten. Peter De Boer en ik zeiden het al in het eerste uur. Een muzikale machine zonder weerga. Maar Basie was niet alleen een uitstekend bandleider maar ook een goede pianist. Zijn spel klonk eenvoudig en ik heb het vaak plinkplong genoemd. Maar elke aangeslagen noot was effectief. Dat kwam nog meer tot zijn recht als hij met een small band speelde, een kleine bezetting. Op verzoek van producer Norman Granz had hij een tijdje een combo met de naam Kansas City, met erachter een cijfer afhankelijk van hoeveel man er met hem meespeelde. Ik heb hier een beetje album uit 1980 met zijn Kansas City Seven, bestaande uit uiteraard Basie piano, J.J. Johnson trombone, Freddie Hubbard trompet, Eddie Lockjaw Davis tenorsax, Joe Pass gitaar, John Hurt bas en Jake Hanna drums. Met het nummer Exactly Like You. abdicate. Come on, blue, blow your horn. When you blow hot, so hot, how am I gonna keep my seat? Even with my two left feet. I'm a giving, I mean give out. Big boy blue, you know it's so. Big boy blue, before you go, send me fast and send me slow. Come on, blue, blow. Oh, so when you blow out so how, how am I gonna take my seat? Even with my two left feet. I must give in, I mean give out. Oh, big boy blue, you know so. Big boy blue, before you go. Swing me high and swing me low. Come on, blue, blow your horn. Big boy blue, come blow your horn. <laughs> Come on, blue, blow your horn. Come on, blue, blow your horn. So hot, so hot, how am I gonna keep my feet? Even with my two left feet. big boy blue before you go. Send me fast and send me slow. Swing me high and swing me low. Rock me to and rock me fro. Come on blue, blow your horn. Medepresentator Hans Sandbergen en ik beloofden een tijdje geleden wat vaker Ella Gerald te draaien. En dit was een bijzonder nummer uit de oude doos. Ella en de Mills Brothers met The Big Boy Blues waarbij de Mills in hun oude stijl muziekinstrumenten nabootsten. Alt-saxofonist Low Donaldson, geboren in 1926, staat bekend om zijn bluesachtige touch. Hij speelde in diverse combo's, onder andere in de Jazz Messengers, maar ook vaak met eigen combo's. In 1967 dook hij de Rudy van Gelder studio in met onder andere trompetist Freddie Hubbard, tenorspeler Wayne Shorter, baritonsaxofonist Pepper Adams pianist McCoy Tyner en bassist Ron Carter om het album Lush Life op te nemen. In die tijd had Lou Donaldson echter een, een enorme hit met Alligator Boogaloo. En daardoor bleven deze opnamen op de plank liggen totdat, totdat zij in 1980 in Japan werden uitgebracht. Het album bevatte romantische standards en een ervan is Sweet and Lovely. Lou Donaldson. I Do It For Your Love. Een prachtige song van Paul Simon, gezongen door de in 1977 geboren Amerikaanse jazzzangeres Jane Monheit. Als 20 werd zij tweede tijdens de Thelonious Monk Institute Vocal Competition en sindsdien staat zij met beide poten in de vocale jazz. De Servische componist en trompetist Dusko Gojkovic is al vele jaren weer thuis. Ooit vierde hij triomfen in de States als solist in de big bands van eerst Mangus Ferguson en later Woody Herman. Maar uiteindelijk koos hij toch weer voor de oude wereld, waar hij zich onder andere ging bezighouden met de Balkan Jazz. Luister naar zijn mooie spel in Little Tio, op de piano begeleid door Tommy Flanagan. Georgie. Yeah! Peter den Boer draaide in het eerste uur al eh, een uitvoering van eh, dit nummer. En als ik een dubbeltje kreeg voor alle uitvoeringen, dan eh, was ik inmiddels schatrijk. Lady Be Good, een song uit de gelijknamige musical uit 1924 van de gebroeders Gershwin. En daarna is het een jazzvehikel van de eerste orde geworden. Vaak uptempo gespeeld en hier dus ook door een bijzondere combinatie jazz Mel Tormé pianist George Shearing, baritonsaxofonist Jerry Mulliken en een big bandje. Wie aan Dizzy Gillespie denkt, hoort in gedachten vaak gillende trompetten. Hij kon zeer onstuimig te werk gaan. Maar er was in de jazz ook een periode in de mode om mee te spelen in een orkest met strijkers. Geen vuurwerk, maar violisten en zo. En ook uh, Dizzy Gillespie heeft even aan die mode meegedaan. En zo kwam het nu volgende Alone Together tot stand. somewhere else, to some place we forgot. Don't mistake my smile, it just means I'm lonely. Love me till this day. and then forget we met. We're just stealing time in some secret place, yielding to a soft wind day to love the pain away. Don't misunderstand. You are no concern of mine. But in case you're free sometime and need some time with me sometime to hold my hand, then I just stealing time in some sea Een zingende drummer, Grady Tate. Ooit befaamd geworden als drummer in de big band van Quincy Jones. Maar vanaf zijn vierde jaar hield hij ook al van zingen. En toen deze hardbop drummer eens bij een band meezong... viel het zo in de smaak dat hij het vocale gewoon eens bij blijven doen. En niet slecht, zoals hij liet horen in de ballad Don't Misunderstand. Little Jazz heette hij, maar zo little was hij niet. De trompetist Roy Eldridge hij speelde in vele bands en kreeg zijn nickname omdat zijn stijl tussen die van Louis Armstrong en Dizzy Gillespie inzat. Als 16-jarige was hij al beroeps in de jazz. Rond 1970 werd hij getroffen door een beroerte, maar hij vocht zich er bovenop. En zo maakte hij in 1976 het album, What's It's All About. Samen met onder andere tenorsaxofonist Bud Johnson, altspeler Norris Turney en pianist Norman Simpson van dat album is hier Hits On. Ja, en zo zit het tweede uur van deze CFM Jazz uh, alweer bijna op.